Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Het bindend studieadvies heeft zijn langste tijd gehad. De Tweede Kamer wil dat die wordt afgeschaft. Nu is het nog zo dat studenten bij sommige opleidingen worden weggestuurd... als ze niet genoeg punten halen in het eerste jaar. Als het wordt afgeschaft is dat goed nieuws, zeggen studentenorganisaties. Wij zijn ontzettend blij. We zijn eigenlijk al jaren bezig met strijden tegen dat BSA... En het is fijn dat het nu echt een advies wordt en niet een zwaard van Damocles dat boven de eerstejaars hangt. Want het bindend studieadvies zorgt voor veel stress bij studenten. Bovendien kiezen studenten als ze moeten stoppen vaak een opleiding die er heel veel op lijkt, waardoor ze dus eigenlijk alleen maar vertraging oplopen. Het zorgpersoneel krijgt er geld bij. De Tweede Kamer is akkoord met een forse loonsverhoging. De manier waarop dat akkoord tot stand kwam, dat is wel opvallend. Iemand van de ChristenUnie stemde per ongeluk verkeerd, waardoor er net een meerderheid was. Anders had het voorstel het niet gehaald. Over een uur is er een korte bijpraatsessie met premier Rutte en minister De Jonge over corona. Waarschijnlijk komen ze niet met nieuwe maatregelen. Vandaag kwamen er opnieuw ruim 10.000 besmettingen bij. En misschien heb jij dit ook, vastzittende schouders, een stijve nek of last van je rug of arm. 4 op de 10 thuiswerkers heeft van die fysieke klachten. 1 op de 10 loopt zelfs bij de fysio is ook niet makkelijk thuiswerken zonder goedgekeurde Arbo-verantwoorde bureaustoel. Want niet iedereen heeft zo'n ding thuis, ziet ook ergonoom Robert. Zou je niet een geschikte stoel hebben om, eh, om thuis te kunnen werken? Ja, vraag dan gewoon je werkgever of je tijdelijk de stoel van, eh, van het werk kunt, eh, kunt ophalen. En volgens ergonoom Robert ook belangrijk, sta vooral veel op van je stoel maximaal 30 minuten achter elkaar zitten. En dat zou je dan minimaal twee minuten moeten afwisselen door wat, eh, wat anders te doen. Eh, heel simpel, je zou voor jezelf even een kop koffie eh, kunnen halen. Of even een, een, een frisse neus halen in de, in de buitenlucht. Krijg je het weer nog. Vanavond nog kans op regen, vooral in het noorden. Het koelt vannacht af tot een graad of 9. Morgen een zonnig begin, later toch weer regen vanuit de kust. En je hebt kans op hagel, onweer en veel wind. Een graad of 12 wordt het dan. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Ze brengen alle hits, maar het blijft geweldig materiaal. Als eerste hoor je Hotel California, maar ook Seven Bridges Road en New Kid in Town met Vince Gill in de hoofdrol komen langs. How's everybody doing? All right. I'm the 61 year old new guy.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 honky tonk woman that. Elliott Whitmore speelt rootsmuziek die vaak geïnspireerd is door zijn leven op zijn familieboerderij in de heuvels van het zuidoosten van Iowa. My Mind Can Be Cruel To Me is terug te vinden op zijn nieuwe album I'm With You. Crossroads. Country tiptopper. deze week. Gremlin Fever is geschreven en opgenomen door Merle Haggard. Het werd uitgebracht in 1977 als tweede single en titelnummer van het gelijknamige album. prove you wrong. early morning drinking coffee talking about when I'll be coming back. Cause I don't let no woman tie me down, and I'll never get too old to get around. I wanna die along the highway and rot away like some old highline pole. Restless rambling in my soul. muziek is rauw en sober. Eenvoudig en gedurfd, stampvoetend, vol handgeklapper. Zang, harmonieën, gefluisterde woorden en salvolle klaagzang. Het Australische duo Great Aunt met Oh, Won't You Save Me. Oh, won't you save me from myself. I've been trying, I need help. My heart's been turning to stone and my eyes are dry. Cause I can't cry no more. I keep turning to wine. Oh, I keep turning to wine. Oh, God, I've tried. And mm, I keep hurt, hurting both you and I. And I've been down, thinking about how I might die. My life's burning like a candlelight bulb. to wine when there ain't enough water, and I keep turning to wine when my life seems harder, and I keep turning to wine to make it all a bit brighter. When there ain't enough wine, I'll be turning to water.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 Samen namen ze de cover Come a Little Bit Closer op. Crossroads, Crossroads. Country Flashback. little cafe just the other side of the border. Mm, she was a sitting there giving me looks that made my mouth water. So I started walking her way, but she belonged to that bad man Jose. felt so inviting. Mm, I just couldn't resist it. just one little kiss, so exciting. Then I heard the guitar player say, cafe was empty. Then I heard Jose say, Man, you know you're in trouble, plenty. So I dropped my drink from my hand. baslijnen en fijne backing vocals zijn te horen in het melodieuze Lost and Found. Maar de regie heeft Kirsten Thien stevig in handen. Marcel Smulders en Dick van Altena treden veelvuldig samen op. Met name als het om hun theatershow gaat. Nu hebben ze ook een coveralbum gemaakt. I'm Leaving It All Up To You en Jamaica Farewell zijn twee van de songs die daarop staan. I'm leaving it all up to you You decide What you gonna do? Now do you want my love? Or are we through? I was a fool in the past I should have known with my heart in my hand. gonna do sufficient. Treasure Keepers is het nieuwe album van Ad van der Veen. End of Me and You staat scherp. Could it be that we are through? Is this the end of me and you? Or is there anywhere left to go? Been hoping at the end of the run gonna be a one and only one. It's just lately, I don't know. You were my pride and joy, I was the golden boy. Somewhere along there came a change. And thinking maybe this is it, whatever was a perfect fit, or maybe it can still be rearranged. Yeah, it was fun showing you around. We had all the feel and sound. The longest search would culminate in one. But I've been getting insecure, wondering what I'm trying for. And it's unclear what it's become. Chase all the tone and song, be the best that you can come. Crossing this old, lonely world you're in. Could it be that we are through? Is this the end of me and you? My mind keeps changing like the wind. I vow to never part. So many years a change of heart, just a fickle flyer on the Pledging to a plan you laid, how could it ever be betrayed? I guess I'll take the blame for damage done. How could a material trip be any kind of a relationship? It's only deep delusion I know all about. I'd like to see the end of change. I'd like to find what's true and real. I thought we had it, now I doubt. and all they do is tell you lies till you hardly recognize what's true. And a quest for understanding gets so fitful and demanding, it's just impossible to live up to. Being a fool to think you are more than just a fine guitar, taking this as far as it could go. Could it be that we are through? Is this the end of me and you? If there's any sign there, let it show. Is there any sign there? I don't know. Dit was het blokje Country uit eigen land. De tweede geplande single van het album Skid Row is een gewaarde ode aan een geliefde honky Tonka uit en het Bakersfield geluid.